Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De jongen die zijn door de politie werd neergeschoten op het Haagse station Spoor droeg geen wapen. Dat meldt Omroep West op basis van verschillende bronnen binnen en buiten de politie. De jongen van 17 overleed later aan zijn verwondingen. Volgens Omroep West was de politie naar Hollandspoor geroepen omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jongen kreeg het bevel zijn armen omhoog te doen, maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen. En daarop schoot een agent hem neer. Het Openbaar Ministerie wil het verhaal van Omroep West niet bevestigen, nog ontkennen. De komende dag komt het OM met een verklaring. Vrienden van de overleden jongen organiseerden vanavond een stille tocht. Daarbij waren zo'n 150 mensen aanwezig. In een ziekenhuis in Alkmaar is componist Simeon ten Holt overleden. Hij is vooral bekend door het canto ostinato, een stuk voor meerdere piano's. Ten Holt ronde het werk af in 1976. Het groeide met zijn kenmerkende repeterende melodie uit... tot een van de bekendste werken uit hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. Simeon ten Holt is 89 jaar geworden. In de Spaanse regio Catalonië verliest de regerende liberale partij van Artur Mas volgens de prognoses een aantal zetels bij de parlementsverkiezingen. De partij van regeringsleider Mas blijft wel de grootste. De nationalistische partij krijgt niet de absolute meerderheid die ze hoopte te krijgen om een referendum te kunnen houden over afscheiding van Spanje. Reddingswerkers hebben vanavond het lichaam geborgen van een van de twee mannen die vanmiddag bij windkracht 9 op de Noordzee overboord sloegen. De andere man is vermoedelijk ook gezien, maar kon niet uit zee worden gehaald. Het lijkt erop dat ook hij is overleden. De mannen waren afkomstig van een Brits schip dat ten noorden van Terschelling voer. Het weer in het noorden nog een paar buien. Morgen is het overwegend bewolkt en zijn er perioden met regen. Het wordt een graad of 10.